Cor, het tweede uur gaan we er weer wat leuks van maken natuurlijk ook, hè? Ja. Wat heb jij op de draaitafel neergelegd? <clears throat> Nou, ik, eh, heb een stuk, ik heb een stukje meegenomen van de Houdini's. Houdini's, ja. Houdini's. Ook Nederlands. Ook Nederlands, maar die hebben zoveel invloed bij alle mogelijke uh, Nederlandse muzikanten. Je komt steeds dezelfde namen tegen. Dus ik dacht, als ik nou eerst met een klein stukje van de Houdini's zelf begin... dan kan ik straks een cd'tje opzetten waar de Houdini's weer meedoen. Oké. Om een andere ster te promoten. Nou, wat heb je, hoe het stuk? Het stuk is Sancti e Houdini. Ah. Nos urini et si somnia fidere in quie et solemus. Farei frotas roganes, neskimus, set viri sentimus ad nequam excruciamur. ili urini sine dubio brevi tempore sextetus celebrimus. semper procedent per secula seculorum, et multis modis musicam ornabuntur. Multi ex populo cogitabit, Odinine, sancti sunt, an sacri faciunt, quam turba perniciosa, ad nos rident, et jam nunc declaramus. Marius Bramus, Erwinius Barenus, Rotinus et Angelus, nos musicam modosque semper factori vos salutant. dit was dus Treintje Oosterhuis. Met natuurlijk weerbegeleiding van de Houdini's. Ongelooflijk hè, die eh, mensen. Dat die overal... Ja. En als je eh, goed kijkt, hè, dan vind je ze overal terug. Is dat zo? Ja. Nou, daar gaan we op letten. We zullen straks nog een plaatje draaien van de Houdini's. Goed. Nou, we hebben een gast aangeschoven, eh, Cor. Ger, welkom in het programma. Ehm, ja, heb jij wel eens gespeeld? Ken jij deze mensen, dit, dit nou, orkest? ik ken ze niet, maar ik heb wel vaak van ze gehoord, de Houdini's. Ik dacht dat ze dus eh, ook wel veel uh, Lils eh, begeleiden, dacht ik. Zou best kunnen, ja. Hè? Ja. Ik geloof het wel, hè? Ja, ik heb wel, ik heb wel meer van ze gehoord, ja. Ja, jongens, goedemorgen. Goedemorgen, eh, leuk dat je, dat je... Dus een tijd geleden dat je even binnen kwam wippen. Eh, het is wat een rustige kant geweest. Ik ben een paar keer met vakantie geweest. Kan niet op. dus het kan weer niet op. Nee, ik moet nee. een klein beetje van de berg afhalen. Ja. Dus, <laughs> maar het was leuk allemaal. Maar vanmiddag spelen we dan bij, bij Café Alex op het Gasthuisplein. Hier aan de overkant. Hier aan de overkant. Hè, zo langzamerhand Jesplein is het. Uh, ja. er wordt eh, toch wel iedere week een, eh, iets van Jes gebracht daar. Dat, en dan buiten dus natuurlijk het één keer in de maand Jazz in de Krocht. Waar we straks natuurlijk ook over hebben. en we hebben oomsteden bij, erbij. Dus er is eigenlijk toch wel aardig Jazz in dorp. Maar vanmiddag is ja, mensen, mensen die zeggen er gebeurt nooit in, in Zandvoort, die moeten we zo zoetjes aan hun mond dicht houden. Dus dat is onterecht. Dat is ja. onterecht. We zijn op het ogenblik ook uh, bezig met, de eh, met de RIS. Daar hebben we ook al RIS, keer gespeeld. En daar hebben we dus 2 december... 2 december is al geweest. Dus zaterdag 2 december hebben we daar een nieuwjaarsreceptie van de RIS. 2 januari waarschijnlijk. Ja, 2 januari, Ja, ik wil 2 zeggen. januari uiteraard natuurlijk. Uh, Mainstream Combo in samenwerking met de RIS hebben we daar een uh, nieuwjaarsreceptie. Dus dat kan ook heel leuk worden. Ja. Daar komen nog wat nadere mededelingen over. Oké, nou je, je komt maar lang. De 27e dan zijn, eh, hoe heet het, Tom Hendricks en ik... die eh, verzorgen het laatste jazzprogramma van het jaar ja. voor de radio. Dus eh, nou ja, loop even langs. Ik kijk nog even langs. hey, en neem wat muziek mee. Ja, Even kijken, de 27e ben ik dan terug van vakantie. Oh, het is toch niet te eh, geloven, hè, hoor. het is toch niet te geloven, dit? Nou, even kijken, want ik ga volgende week naar de wintersport. Kijk. Ik, eh, de tweede kerstdag ben ik terug. Oké, nou, nee, dan de, 27e. Het is toch niet te geloven, dit, dit soort mensen, hé. Daar moeten we de eh, strijd mee winnen. ik zal het noteren en ik uh, zal langskomen. Oké, oké. Eh, wie heb je vandaag als medespelers in, in Alex? Ik heb vandaag, zijn we met z'n vijven. Onze weergeloze vibrafonist die ontbreekt vandaag. Maar ik zit dus met Rob even op de piano. Pieter van Doornveld bas. zijn vrouw Monique zang. Alwin de Ruiter drums. En ik op saxofoon en ook zang. Oké, okay, eh, hoe laat eh, mogen we komen? Vijf uur begint het. Tot een uur of zeven, acht? Tot een uur of acht, ja. Ja, oké, gezellig. Nou, luisteraars, u weet wat u, als u vanmiddag het, eh, niks te doen hebt, dan gaat u om een uur of vijf. Zorg u dat u op het plein bent en dan kunt u genieten van prachtige jazzmuziek. Misschien een welkome aansluiting op de strandwandeling die er waarschijnlijk gemaakt wordt ja. vanmiddag, want het is goed weer. Het is van, fantastisch weer en dan kun je altijd nog even bij het Jussers Museum ook naar binnen lopen, hè, want die is ook open. Oh, ook nog even dat, ja. Tuurlijk, goed, nou je had het over vibrafoon, dat moet je natuurlijk tegen mij niet zeggen, dat die ontbreekt. Nou, ik heb natuurlijk meteen uit mijn koffer een prachtige cd gehad, een nieuwe trouwens die ik eh, pas gevonden heb en dat is namelijk de Mel Jackson Quartet in de Soul Route. En eh, hier speelt hij met eh, Ray Brown. Natuurlijk de bekende uh, bassist en ook arrangeur de, en liedjeschrijver. Gene Harris op de piano en het elektrisch keyboard. En Mike Rooker op de drums. Ik wilde eigenlijk speciaal draaien voor jou, Ger. Sitting in the Sandtrap. Mel Jackson. Little Girl Blue, ooit, geschreven door Rodgers en Hart. Hier eh, natuurlijk Mill Jackson op de vibrafoon. Moet Germa niet vertellen dus dat er vanmiddag geen vibrafoon eh, in Café Alex is. Want dat kan natuurlijk niet. Dan gooien wij er meteen muziek tussendoor. Hij werd begeleid door... Eh, even kijken. Waar staat dat? Hij werd begeleid door Jimmy Heat op de... Nee, tenor. uh, komt wel in dit, de, deze cd voor, maar was niet te horen Hank Jones piano, Bob Crenshaw op de bas en All Heat op de drums. Opnames New York City 1963 eh, at the Village Gate. Dus Mil Jackson Quintet. Cor, jij hebt ongetwijfeld wat anders op de draaitafel neergelegd. Ja, ik heb nog een stukje van de Houdini's. Eh. hey. Ja, dat moeten we ook maar eens horen. Ja. No More Yesterday staat erop. Het was dus Christmas Walls. Ja, om toch een beetje in de kerststemming te komen. Ja. Dit werd gespeeld dus door Oscar Pietersen. En strijkers, hè? En eh, strijkers en medewerkers. Ja. Maar ik doelde meer op de kerstconcert van volgende week natuurlijk. Ah, wat gaan we volgende week hebben? Het kerstconcert in de eh, Grote Krocht, de krocht. Jazz in de Krocht. Ja. Wat heeft Hans Rijmers eh, nu uitgenodigd? Wie heeft Hans uitgenodigd? Ja, deze mevrouw heet Shima roes. Maar... En dan zeggen wij traditie gedaan, nooit, van gehoord. <laughs> maar dat is niet helemaal waar. Ik, eh, ik heb eh, een, paar weken geleden heb ik eh, een concert gezien, s'avonds. Ja. dinsdagavond heeft de Duitse zenders hebben een, een jazzuur. Mhm. En daar speelden ze met het big band van... de, de Noord-Duitse Ja. En het klonk geweldig goed. Nou. Dus, maar wat, waar, ja, wat ze met de kerst rondbrengt, dat weet ik ook niet. Nee, oh. nee, maar goed. Eh, eh, wat ik zeg, hoe laat begint het eh, concert in de krocht? Nou, normaal gesproken half drie is altijd. Hè? De standaard 14.30, ja, standaard Hans die heeft ook nog iets speciaals gevraagd hè, aan, de, aan ons, hè, degene die komen. Ik, ik hoop dus dat ze in grotere talen komen natuurlijk. Naar het trio Johan Clement met Shima Roes. Maar Cor, heb jij nog een eh, smoking thuis hangen? Ik heb er wel een thuis hangen, maar eh, die haal ik echt niet uit die bordenballen. <laughs> <laughs> Goed, maar Hans die heeft gevraagd of we dus in... Jezus, wordt een ruit ingegooid. En, een, uh, een in stemmige kledij willen komen. Goed. Volgende week trio Johan Clement met uh, Shima Roes om 14.30 uur traditiegetrouw in een prachtig concert. En nou goed, uh, wat gaan we doen? Ja. Ja, wat heb ik nog eh, neergelegd? Verleden week toen, of 14 dagen geleden, mocht ik een programma eh, presenteren. En daar had ik de cd bij me. En dat heet, eh, die heet, die heb ik trouwens bij jou ook gezien, Cor. En die heet Aangenaam Jazz 2009. En daar stond een stuk op van Diana Kroll. En eigenlijk, ja, ik heb diverse cd's van, hem, van haar. En ik, ik vond er weer een, zeg, het is niet te geloven. Diana Kroll, met, met strijkers weer. En het heet Quiet Nights. En ik heb een stuk uitgezocht dat heet... Even I've Grown accustomed to Her Face. Diana Kroll. just makes the day begin. I've grown accustomed to the tune. He whistles night and noon. His smiles, his frowns, his ups, his downs are second nature to me was serenely independent and content before we met. Surely I could always be that way again, and yet I've grown accustomed to his looks, accustomed to his the day begins. haunting refrain. And I find you spinning round in my brain. Like the bubbles in a glass of champagne. sparkling burgundy brew. And I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. of the thought that you might give a thought to my plea. Cast a spell over me. So I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see that? makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul. heart of mine has a ghost of a chance. at your eyes Like a summer with a thousand Julys You intoxicate my soul this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this Go To My Head. Diana Kroll met strijkers uit de eh, eigenlijk een enorme leuke cd voor 6,90 eh, te verkrijgen. Aangenaam Jazz 2009. En uh, Cor, jij hebt hem ook. Maar daar staan eigenlijk staan er alleen maar hele leuke stukken op. Ja, Echt het, het aanschaffen misschien voor de kerstboom, hè? onder de kerstboom. Goed, Cor, we zitten al Eigenlijk zit de twee uur er vanmorgen alweer op. wat heb jij als laatste op de draaitafel neergelegd? Nou, ik heb het laatst op de draaitafel gezet uh, om richting kerst te gaan. Oké. Eh, jazzmuziek in de kerst gaat ook best goed hoor. Jawel. dit is een stukje van Diana Schuur. Hey. Ja, heel bekend. Hè? Canadese. Dus het heet The Christmas Song. Maar eigenlijk Chestnut Roasting on an Open Fire. Dat is het nummer.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 En zit deze, dit Jazz ZFM-programma op deze zondagmorgen.